2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Boeren en tuinders in Limburg en Oost-Brabant krijgen geen geld voor de schade die ze hebben opgelopen door het noodweer van de afgelopen tijd. Volgens staatssecretaris Van Dam is er geen sprake van een nationale ramp en dus draaien de boeren zelf op voor de kosten. Door de hagel zijn veel kassen beschadigd en gewassen kunnen gaan rotten in de natte grond. De sector schat de totale schade op meer dan een half miljard euro. Het dodental na de aanslagen op de Atatürk-luchthaven in Istanbul is opgelopen naar 41. Onder hen zijn 13 buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen. 239 mensen raakten gewond, van hen liggen nog 130 in het ziekenhuis. De Turkse regering vermoedt dat IS achter de aanslag zit. Vanwege de aanslagen gaan de Nederlandse turners niet naar de World Challenge Cup in het Turkse Mersin. De delegatie zou vandaag via Istanbul naar de havenstad in het zuidoosten van Turkije reizen, maar daar ziet de turnploeg nu dus vanaf. De ethische commissie van de FIFA begint een vooronderzoek naar voorzitter Gianni Infantino. Hij zou met zijn vrouw en moeder op kosten van een Russische oligarch naar Rome zijn gevlogen. Daarmee heeft Infantino mogelijk de gedragscode van de FIFA overtreden. Het gaat nog niet beter met de mosselen uit de Oosterschelde. Gisteren is opnieuw het gif tetrodoxine gevonden. Afgelopen weekend werd de giftige stof in de schelp ontdekt. Sindsdien geldt er een vis- en handelsverbod voor mosselen uit het oostelijk en noordelijk deel van de Oosterschelde. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan iemand van 70 kilo al ziek worden van 400 gram giftige mosselen. De NVWA benadrukt dat de oesters en mosselen in winkels en restaurants wel veilig zijn, omdat die zijn getest. Het weer op veel plekken bewolkt met hier en daar een bui.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 De vinyljaren en eh, de laatste vandaag. Ja. Eh, na zes jaar en een aantal maanden, uh, na zeg maar zes jaar, vond ik het wel eens mooi geweest. En uh, ja. Eh we hebben dit programma zes jaar gedaan. En eh, vanaf april 2010. Eh, en uh, eh, dat is mooi geweest. Tijdje. Misschien komt het wel weer eens terug. Je weet het maar nooit. Maar voorlopig gaan we eventjes met zomerstop. En Angela en ik die komen in augustus terug met een nieuw programma op de dinsdagmiddag. Maar ook vinyl wel een rolletje in blijft spelen hoor. Want dat kun je natuurlijk nooit laten. Maar dit programma stopt vandaag. En misschien wordt het door iemand anders op overgenomen. Misschien op een ander tijdstip. Weet ik niet nog. Maar voorlopig is dit het afscheid van de vinyljaren. Deze woensdag, de 29 juni. Ja, en ik vind... Eh, ja, nou ja, wat vind ik eigenlijk? <laughs> ik heb vandaag gekozen voor één prachtig klassiek album... En eh, als de tijd over is, dan doe ik nog wat eh, dingen uit de nieuwe vinyl 50. Maar is niet zo vreselijk veel interessants. Eh, dingen die je eigenlijk wel kent. En niet zo echt veel bijzonders. Nieuw. Ehm, maar goed, als het tijd is, dan gaan we het doen. Ik ga het als volgt doen. Ik pak gewoon één LP-kant. Die laat ik lekker doorlopen. En af en toe vertel ik eens wat tussendoor. The Concert of Bangladesh. Dat was een concert dat georganiseerd werd door George Harrison. En eh, met name omdat zijn vriend Ravi Shankar, iemand die dus daar eh, woonde... Eh, zag dat er een enorme nood was in dat gebied. overstromingen, weet ik het allemaal niet. Oorlog, ehm, nou kortom, je kon het zo gek niet bedenken. Allemaal niet leuk daar. En ehm, zodoende dat George dus besloot om samen met een aantal vrienden een concert te organiseren. Dat, eh, de concert voor Bangladesh. En eh, eh, dat vond plaats. dat vond plaats. Het was een evenement bestaande uit twee concerten. Georganiseerd door George Harrison en Ravi Shankar. Om fondsen te werven voor de vluchtelingen uit Oost-Pakistan. Het huidige Bangladesh. Het werd georganiseerd na de cycloon Bola van 1970. Waarbij eh, veel schade werd aangericht. En tussen de 300.000 en 500.000 mensen het leven lieten. De concerten vonden plaats op 1 augustus 1971 om 12 uur s middags en 7 uur dezelfde avond in Madison Square Gardens in New York. De concert voor Bangladesh was 14 jaar voor Live Aid het eerste benefietconcept van deze omvang. De bevolking van Oost-Pakistan was zwaar getroffen door hongersnood als gevolg van een orkaan die het gebied in november 1970 had getroffen en dat door de onafhankelijkheidsstrijd die in maart 1971 had geleid tot een onafhankelijke staat Bangladesh, eh, Harrison en Shankar eh, wisten een line-up neer te zetten die 40.000 bezoekers naar het stadion trok. Met onder andere Eric Clapton, Bob Dylan en Ringo Starr. Van het concert werd nog hetzelfde jaar een album uitgebracht. En in 1972 kwam er een concertfilm, eh, kwam er een concertfilm van, dit, eh, van dit concert uit. En eh, nu moet ik razendsnel die knop dichtzetten. Zo, dat doe ik dan ook maar. En we gaan luisteren eh, naar dit gigantische concert dat in die datum plaatsvond. Dus 1 augustus 1971. Ik zei het al, ik ga het zo doen dat ik, eh, ik ga er niet te veel tussendoor kleppen. Want ik laat u liever genieten van dit prachtige document en die prachtige artiesten die er allemaal optraden. We beginnen met kant 2. Eh, kant 1 schenk ik u, want dat is eh, van die muziek van Ravi Shankar. En ik denk niet dat veel mensen daar... Eh, eh, daar open voor staan. Dus dat sla ik maar even over voor gemakshalve. En we beginnen dus gewoon op kant 2. George Harrison. Veel nummers van zijn LP, album All Things Must Pass natuurlijk. Waaronder dit Wawa. Wawa. Ja, eh, George Harrison is op gitaar. Uh, Eric Clapton, Leon Russell daarmee. mee. Jim Keltner er mee. Klaus Forman daarmee. mee. Ringo Starr deed ook mee. Allemaal fantastische mensen. Wawa was dit. De concert voor Bangladesh. George Harrison en Friends. Dank u. Volgende nummer komt weer van eh, het album All Things Must Pass. En dat heet Awaiting on You All. don't need loving. You don't need no bedtime. You don't need no horoscope or a microscope to see the mess that you're in. You open up your heart. You know what I mean? We've been polluted so long. it's a way for you to get clean. open up your heart. Waiting on You All. Toen de Beatles bezig waren met uh, opname voor het album Let It Be... Uh, werd uh, daar Billy Preston geïntroduceerd. I'd like to continue with uh, a song from a member of the band. Old friend of mine, Billy Preston. Zoals ik al zei. That's the way God planned it. can't we be humble? Like the good Lord said, He promised to exalt us, but low is the way. How men be so greedy when there's so much left. All things God given, and they all have been blessed. Eh, Billy Preston opnam voor Apple. Eh, nadat hij dus had meegewerkt aan onder andere het album Let It Be. Waar hij eh, bij diverse stukken elektrische piano en orgel speelde. Onder andere op nummer Let It Be zelf. Get Back, Don't Let Me Down. En nog veel meer fraaie werkjes waar hij dus aan meedeed. Ehm, dit was Billy Preston dus met zijn hit That's the Way God Planned It. Ehm, George Harrison had eh, oorspronkelijk ook zijn andere uh, Beatle-maten, ex-Beatle-maten gevraagd mee te doen. Ehm, het had eigenlijk dus een kans kunnen zijn dat de Beatles na een jaar ruzie weer op de bühne gestaan zouden hebben. Maar dat gebeurde niet. John Lennon weigerde medewerking omdat eh, George niet wilde dat Joko Ono meekwam. Althans, niet, eh, wel meekwam, maar niet zou optreden en niet zou spelen. Uh, eh, daar kan ik me iets bij voorstellen. En eh, Paul McCartney weigerde zijn medewerking omdat hij boos was. Nog steeds, want ze waren natuurlijk nog steeds in allerlei rechtszaken gewikkeld. Omdat hij boos was over de manier waarop de Beatles uit elkaar gegaan waren. En daarom weigerde hij medewerking aan dit concert. Het concert bracht aardig wat geld op. voor UNICEF met name. En eh, George Harrison heeft ook een tijdje een fonds gehad. Dat hebben hier beheerde voor UNICEF waar geld eh, op binnenkwam. We gaan verder met het volgende deel. Ik, wil, eh, ik moet even kijken of ik het allemaal in chronologische volgorde kan blijven doen. Met, met die platen. Maar goed, we zien wel. We gaan in ieder geval naar kant 3. dit was kant 2 overigens. We gaan naar kant 3. En dat begint met Ringo Starr. It don't come easy. tegenwoordig zingt hij beter hoor, Ringo Starr. Hij toert nog steeds trouwens met een all-star band. En met succes over... Vooral in Amerika doet hij het nog heel erg goed. Ringo Starr, It Don't Come Easy. Geschreven door George Harrison en geproduceerd ook door hem. Nu volgt er een eh, duet. Met Leon Russell. Watch out now. Take up the word. could be worth a thought. like to introduce you to a few people up here. Everybody here came at very short notice, and some people even uh, cancelled a few gigs to try and make it, and nobody was getting paid for anything. Uh, we got on drums, Ringo Starr. Bates on drums, Jim Keltner. There's somebody on bass who many people have heard about, but they never actually seen him. Klaus Foreman. We have got a whole lot of guitarists. Uh, Mr. Jesse Ed Davis. The old friend of mine, Mr. Eric Clapton. And then, thank you, thank you. Someday I'm sure you all know by now, on piano, Leon. I don't know if they're coming through on acoustic guitars, if you're hearing them, but it's uh, an Apple Band Badfinger. and we got a whole lot of uh, singers out there. The singers um, are all from all different parts of the world and different bands. So I just give them a big hand. I don't know what to do. And the Hollywood horn players over there, led by Jim Horn. Forgotten anybody? I don't know. Gone Billy Preston. nadat u de band-introductie gehoord had. Concert voor Bangladesh, dat doen we vandaag. En we gaan gewoon door. En, uh, George Harrison was trouwens een van de weinigen die het eh, niet verschaamde om ook Beatle nummers te spelen. Ehm, dat was eh, kant 3. Nou moet ik even kijken. wat. nou, ik ga gewoon, dan, ik laat de, de volgorde maar eventjes wat het is. Want anders moet ik heel snel een LP om gaan leggen. Dat doen we niet. Ik heb een andere kant klaarstaan. Kant 5. Laten we dat maar doen. En dan komt straks eh, kant 4. Die komt straks. Ja, dat doen we. ons het schelen. Dat doen we dus gewoon. Ja. we wel lekker door. We luisteren nog steeds naar de laatste aflevering van de vinyljaren. Ja hoor, daar komt hij. Bob Dylan. ook al een hele tijd niet meer live opgetreden had. Dus ook voor het eerst was dat hij weer op de bühne stond tijdens dit benefietconcert. Eh, georganiseerd dus door George Harrison en Ravi Shankar. Luister en huiver, want dat is heel mooi. Bob Dylan. Geheel geïmproviseerd optreden. Ze hadden niet gerepeteerd. Ze stonden gewoon een beetje te jammen op die bühne. Maar hoe het klinkt, let op. blue-eyed son. And where have you been, my darling young one? I stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I've crawled on six crooked highways. Stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn wild wolves all around it. So a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues are all broken, and it's a hard, it's a hard a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world hundred drummers whose hands were ablazing, or ten thousand whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard. Could you meet my blue-eyed son? Could you meet my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. It's a heart. It's a heart. It's a heart. dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their waters Where the home in the valley meets the damp, dirty prison The executioner's face is always well hidden Where hunger is ugly, where souls are forgotten Where black is the color and none is the number I tell it and think it and speak it and breathe it. Reflect from the mountain so all souls can see it. And I stand on the ocean until I start sinking. But I know my song well before I start singing. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart. takes a lot to laugh and it takes a train to cry. We gaan verder met Blowing in the Wind. Bob gaat nog even verder hoor. Ja, ja. We gaan nu luisteren. We staan nu even te overleggen wat er gebeurt. Eh, na nou, vooruit. Laten we dat maar doen dan. Mr. Tambourine Man. Met George Harrison op gitaar. Leon Russell op basgitaar. En Ringo Starr op tamboerijn. Dat is de begeleiding. En nogmaals, het is geheel onvoorbereid. Ze staan gewoon te jammen daar op de bühne. Maar dat het klinkt, dat wel. We gaan verder. Mr. Tambourine Man is de volgende. your dancing spell my way out. smoke rings in my mind Down the foggy ruins of time Far past the frozen leaves Now haunted frightened trees Out to the windy beach Far from the twisted reach of crazy sorrow There's to dance beneath the diamond sky With one hand waving free Silhouetted by the sea Circled by the circus sands With all beneath the waves. Let me forget about the day until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I come by. En wij gaan naar het eh, nieuws eh, van drie uur straks eh, verder met dit fantastische concert. En ik realiseer me ineens dat het aanstaande... dat het aanstaande 1 augustus 45 jaar geleden is. Exact 45 jaar geleden. Nou, mooie gelegenheid om daar dit programma de jaren mee af te sluiten.